4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Argentinië krijgt een nieuwe president. De huidige president Macri heeft zijn verkiezingsnederlaag toegegeven. Hij feliciteerde de nieuwe president, de linkse populist Alberto Fernandes... die zo'n 48 van de stemmen haalde. Fernandes wil een meer linkse koers inslaan. Zo wil hij bijvoorbeeld de lonen verhogen... en meer geld steken in sociale projecten. Critici vragen zich af hoe hij dat wil betalen... Argentinië zit in een diepe financiële crisis... en heeft een gigantische schuld bij het Internationaal Monetair Fonds. De gouverneur van de staat Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen... vanwege felle bosbranden. Vanwege de brand moeten 200.000 inwoners hun woningen verlaten. Onder meer de inwoners van de stad Santa Rosa... ten noorden van San Francisco moeten vertrekken. Het vuur heeft in dat gebied al bijna 100 gebouwen verwoest. Ook in het zuiden van Californië woedt een grote bosbrand. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en vanwege de storm kunnen brandweervliegtuigen niet worden ingezet. Het eerste Nederlandse JSF-gevechtsvliegtuig komt donderdag aan op vliegbasis Leeuwarden. Om dat te vieren wordt er een flyby gehouden, dat is een soort ererondje. Daar doen ook F-16's aan mee, dat zijn de voorgangers van de JSF. De vliegbasis verwacht een drukke dag en veel publiek. Nederland heeft 46 JSF-vliegtuigen besteld. Die vervangen uiteindelijk alle Nederlandse F-16's. De voetballers van Oranje onder de 17 zijn teleurstellend begonnen aan het WK in Brazilië. De ploeg ging met 3-0 onderuit tegen Japan. Nederland is regerend Europees kampioen onder de 17... en wordt gezien als een van de kanshebbers op dit WK. In dezelfde groep won Senegal met 4-1 van Amerika. Senegal is woensdagavond de volgende tegenstander van Oranje. Het weer, vooral in het noorden, kan vannacht een buitje vallen. Later vandaag op veel plaatsen een enkele bui, maar ook zon. Er staat een zwakke wind en het wordt 12 graden. Dinsdag minder buien met opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is in in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day. evening, I'm John Glad. Thank you for joining us for happy headline news from HTVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. Do you think about Cause mine isn't cool.